Kees Rood met het NOS-journaal. is van een schip in de Maas gevallen. Het schip botste tegen de Willemsbrug. Het schip was te hoog beladen en kon niet onder de brug door. Zes containers liggen in het water. Wat erin zit is nog onbekend. Het schip ligt nu tussen de Willemsbrug en de Erasmusbrug. De nationale ombudsman Brenning Meijer gaat de schuldhulpverlening onderzoeken. Hij denkt dat de verschillende instanties zoals gemeente, belastingdienst en UWV nu vaak langs elkaar heen werken. Brenning Meijer streeft naar minder bureaucratie zodat mensen niet keer op keer hun verhaal hoeven doen. De ombudsman wil zijn onderzoek op 1 juli klaar hebben. Tientallen gemeenten zeggen veel verhuizingen of schijnverhuizingen te vrezen na de invoering van de huishoudtoets. Dat staat in de Volkskrant. Door de huishoudtoets worden uitkeringen van ouders gekort of stopgezet als inwonende kinderen betaald werk vinden. Als kinderen verhuizen krijgen, soms, eh, krijgen ouders soms juist recht op een hogere uitkering. Een woordvoerder van de gemeente Utrecht zegt dat ouders al hebben aangekondigd dat ze hun werkende kinderen zullen inschrijven bij familie of een bekende. Basisscholen zoemelen met overheidsgeld voor achterstandsleerlingen. Ze krijgen extra geld voor leerlingen met laag opgeleide ouders. En volgens de inspectie komt het geregeld voor dat scholen ouders opzettelijk een te lage opleiding toedichten. Zo zouden ze dit jaar zeker 50 miljoen euro ten onrechte hebben gedeclareerd. In Erika in Drenthe heeft een grote brand gewoed in een tuinbouwbedrijf. Rond half tien gisteravond kreeg de brandweer een melding van een woningbrand, maar al snel bleek de brand veel groter te zijn. Hulpdiensten uit heel Drenthe rukten uit om te assisteren. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Het is al de derde brand in korte tijd in Erika en omgeving. Het weer, vanochtend nog wat zon, later buien aan het eind van de middag met kans op onweer. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgen geregeld buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat bij elkaar 82 kilometer file. Op de A44 was naar richting Amsterdam. Die is voorlopig dicht tussen Warmond en Kaagdorp. is een aanrijding geweest met meerdere auto's. Vanaf Oesgee staat er 7 kilometer file. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden via de A4. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan nu op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp 7 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Afwit Vonendam en Knopend Waterraasmeer 5. A12 Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 6 kilometer. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Driebergen 6 kilometer. A12 Utrecht Den Haag voor Den Haag Malieveld 4.